van 4 uur. Moutschreurs van de gemeente Tilburg over de stof Chroom 6 zijn de emoties hoog opgelopen. Volgens Omroep Brabant kwamen er zo'n 80 mensen op de bijeenkomst af. Ze schreeuwden en eisten schadevergoeding. Pas geleden werd bekend dat bijna 600 mensen met de kankerverwekkende stof hebben gewerkt bij het schuren van treinen. Chroom 6 zat in de verf verwerkt. In vaste vorm is het onschadelijk, maar tijdens het schuren komt de gevaarlijke stof juist vrij. Aanwezigen van de inloopavond zeiden dat de werkplaats meestal vol stof hing. Soms liepen mensen er zonder masker doorheen. Cipiers in België gaan door met staken. Een overleg met de Belgische minister van Justitie heeft opnieuw niets opgeleverd. De gevangenenbewaarders staken al drie weken. Ze eisen onder meer dat er meer personeel komt. Als gevolg van de staking kwamen her en der ook gedetineerden in opstand. Onder meer in Itter bij Brussel. Daar weigerden zo'n 100 gevangenen afgelopen avond terug te gaan naar hun cel. Ze kunnen al weken niet of nauwelijks bezoek ontvangen. De FIOT is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar valsheid in geschriften bij FC Twente. De club heeft mogelijk gefraudeerd bij de transfers van spelers. Zo zouden onder meer de verkoop van Dusan Tadic en de aankoop van Jesus Corona niet in de haak zijn geweest. Gisteren besloot de KNVB dat FC Twente verder moet in de eerste divisie vanwege financieel wanbeleid in het verleden. Op een veiling in Genève is een recordbedrag neergelegd voor een blauwe diamant. Hij bracht ruim 51 miljoen euro op. Het hoogste bedrag ooit voor een edelsteen. De diamant van ruim 14 karaat was van de Britse diamanthandelaar Philip Oppenheimer... die jarenlang de baas was van een Zuid-Afrikaanse mijn. Het vorige veilingrecord stond ook op naam van een blauwe diamant. In november vorig jaar werd de Blue Moon verkocht voor 45 miljoen euro. Het weer vannacht overal droog, het koelt af naar een graad of 9.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 when these feelings I have really are for real. The time is right for this. I love to shine on through, but you gotta tell me what you wanna do. soul. When you're lying in my bed, right next to me, that's when it starts to.